Deze show wordt mede mogelijk gemaakt door Arwin en Johnny. Nu op Radio 501. De Arwin en Johnny Show. You got balls and knock on my door at Christmas. You got balls and knock on my door tonight. You got balls and knock on my door at Christmas. Always you try to fool my mind. try to fool my mind. I got no table set, no candles burning bright. I got my best dress on, it's only just a little too tight. All the time it was freezing, it hasn't been easy. Look at me now without the gifts from the tree. I didn't light on the lights, I only meant to check it right. Oh, jongeman. Ho, ho, ho. En Merry, Merry, Merry Christmas. Ja, zalig kerstfeest. Het is kerstmis. Zalig kerstfeest. Dat is ouderwets, zeg dat je dat, zegt. Ik heb de ouderwetse taal erbij gepakt. Eh, zalig, eh, ouderwets zou ik zeggen. Zalig kerstfeest. Zalig kerstfeest. Heb je er zin in? Goedemorgen. Ja, zeker. Ik heb er heel veel zin in. ik eh, ik moet zeggen, het ontbijt is ook wel lekker. Het bevalt me heel erg goed. Ja, lekker hè? Ja. En, tussen... Ik heb trouwens nog kerstkransen liggen hoor. Ik bedoel, dat ja. je eh, bij je kopje koffie nog een, eh, een lekkere chocoladekrans wil. Oh, lekker. Nou, eh, pakken we die er even bij. Nou, het gaat niet op vandaag. En het lijkt wel alsof dan, dan, dat de studio dan in die kerstfeer dat, dat, toch nog gezelliger is. Ja, een beetje extra hè? Een beetje extra. En daarnaast de allereerste kerst voor Radio 501 in studio Het Koepoortje. Dat is toch ook wel een dingetje. Dat is wel een bijzonder hè? Toch? Vind ik wel. En dat wij... Al een jaar om. Tchau. Al een jaar van de partij. Dat, eh, dat, vind, ik, eh, dat vind ik echt uh, nou, zo'n dingetje. Ja. hey, wat gaan wij doen vandaag? We gaan lekker rustig wakker worden als eerste. We gaan onszelf helemaal te buiten hier. Ja, nee, we gaan ons lekker het, te goed doen aan het, het eten en drinken in de studio. We gaan ja, jou blij maken met muziek zoals je dat altijd van ons gewend bent. Zoals je altijd van ons gewend bent. Ja. En deze keer dan op op zondag, eerste, eerste kerstdag. Nou, inderdaad. En op maandag ook, tweede kerstdag zijn we er weer. Ja, ja. Dus, uh, eigenlijk moeten ze, ja, daar zijn we weer. Lekker druk. Ja, heerlijk. Lekker druk. Je komt niet van ons af deze feestdagen. Nee, absoluut niet. Je nee. komt zeker niet van ons op. En wat een succes weer hè, voor Series Request. Oh, ik bedoel, ondanks de crisis weten ze zoveel geld op te halen. Ik vind het nou ongelooflijk. Leuk hoor. Ik heb er weer van genoten. Echt, eh, elke ochtend in de auto toch eventjes naar drie uur luisteren. Ja, echt gek Ja, dat doen we ja, ik vond, het, eh, eh, ik vond het super. Ja, beroepsinteresse. Ja, beroepsinteresse noemen we dat. We zijn begonnen met The Soldiers. The Soldiers, dat is een hele leuke band. Waarvan de twee zangeressen ook meedoen met Serge Valentin. En waren een paar weken geleden op plaat Ja, die hebben we voorbij zien komen. Ja, voorbij zien komen. Deze Kato en Sophie zitten ook in de Soldiers. You've Got Balls. Nou, vind ik... Uh, nou, lekker toepasselijk. toch wel. Maar de ballen maar uit eh, zou ik zeggen. Deze mannen ook, eh, dat is uit Horen dan afkomstig. Onno Smit en consorten. Met een mooie kersttrack opgenomen. Beats en Fatback. Luister naar deze mooie combinatie. Tonight Girl. I'm almost there, Marie. Why don't you wait up for me? And before you know it, I'll be standing next to you. Don't be surprised to see how time has changed both you and me. It's been a while, I hope you still remember me. Or am I just a shadow chasing memories? For I've been gone for far too long. But tonight, tonight, girl, I'm coming back home. Uh, girl, I want you and I hope that you still want me too. So when the day breaks, I'll wake up next to you. You know I've been away for many nights many days I broke your heart in many ways. Now I didn't I? I lost control and took it all. Now I didn't I? For I've been gone for far too long. tonight. Christmas kerstborrel, kerstmarkt, kerstmuziek, kerstavond, kerststukje, kerstroos, kerstdiner, kerstavond, kerstdag, de kerstgeschenk, kerstroos, kerstmis, kerstfeest, kerstmuziek, drie wijzen zonder kanton.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 Het heel grappig, want ik weet alweer hoe dit nummer uh, tot stand is gekomen. Ja. Chris James en Laurens Rij. Uh, Chris James is helemaal uh, into kerst. En, eh, Ook al. En, Laurens eh, gewoon helemaal niet. Nee. Die vindt het echt verschrikkelijk. Dus <laughs> beleid is afgelopen. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat hij klusjesman is. Ja. Hij komt regelmatig in bouwmarkten. Dus dan struikelt hij tijd, tijden van de kerstperiode over uh, zingende kerstmannen en, en verlichting. Wat je naar het knoop betalen Het is niet echt helemaal zijn ding. Nee, maar hij is toch meegegaan in, die, hij moest wel. in het enthousiasme van Chris. <laughs> Ja, hij heeft zijn tegendeel geschreven. <laughs> Dus hoe, hoe, die, hoe hij zoiets heeft van ja, kerst, alsjeblieft, doe maar niet. Nee. En dat is nou. dan in dat nummer verwerkt. Het staat wel goed op de plaat weer. Dat dacht ik wel. Ja, absoluut. Eh, ik wil gaan iets met reggae doen. Oh, lekker. En dat doen we met de mannen van Jazus.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 absoluut. En jij kan er helemaal mee zingen, Ja, natuurlijk kan ik niet meezingen. zingen. André Hazes eh, heeft het natuurlijk eh, geschreven ooit. En eh, ja, de heren van Ja, die hebben het leuk gedaan. Jazes. Jazes. Ja, leuk gedaan. Eenzame Keest. Een EK'tje, zoals ze dat ook wel zeggen. Een wat? Een EK'tje. Een EK'tje? Eenzame Keest. Eenzame Keest. Oh, af, afkorting. als je het niet ziet zitten, dan ga je vandaag de hele dag roepen, doe een, doe een EK. <laughs> doe een EK. Ja, ja. Nee, net zo makkelijk. Ja. Net zo makkelijk. Zat vorig jaar had ze, een, uh, had ze ook een hit met uh, Being Alone at Christmas. Iedereen maakte zich zorgen over haar, maar dat hoeven we niet te doen. We doen. Ze het zelf al. I know I will be fine this year. Miss Montreal. I know I will be fine this year. I've lost all my senses and all my tears. I traded it for something new. Something without you. I know I will be fine this year. We gave Montreal en I Know I Will Be Fine This Year. Ja, knap dat maar nou, dat, weten, horen. dan in ieder geval. Ja. Eh, San Hans uit Almelo. Zeg, ik ben eventjes een beetje aan het rondstruinen gegaan. Want het is misschien wel, het is eigenlijk over de hele wereld is het feest. Eh, bijna wel. Bijna wel, ja. Bijna in, wel. Eh, in, in, Australië lijkt het, het kerstfeest, midden op het Engelse. Dat is ook niet zo raar. Eh, maar het is eh, in, eh, in Australië. Het is nu zomer daar. Dit zijn zomers. Ze zitten daar op het strand. en de kerstbomen staan daar op het strand. ja, White Christmas. Dat wil waarschijnlijk alleen met de wit strand te maken hebben, denk ik. was voor hun wel, ja. Ja. in Congo is het ook kerstmis, is het belangrijkste feest van het jaar. Ah. Er dient dan kip op tafel te komen staan. Oké, dus kijk eens aan. Dat is nog eens uit Congolese traditie, kip. Nou ja, wij, andere landen hebben weer de kalkoen natuurlijk. Ja, ja inderdaad. De kalkoen. is Amerika veel, hè? En wij Nederlanders doen waarschijnlijk altijd de witlof met ham en kaas en konijn. Witlof met ham en kaas? Waar komt dat dan in vrede? Ja, weet ik niet. het is ook alweer zo'n eh, Ik vind het niet te vreten, man, witlof. Er zijn dus mensen die dat alleen met kerst eten, inderdaad. Oh, juist ja. alleen daarom. Oké, ja. juist omdat het niet lekker is. Ja, dat met kerst precies. <laughs> lekker met kerst eten. Jongen, jongen, jongen, wat een verstand. Ja. Nee, je krijgt het niet weg, hoor, Witlof. Nee. In, eh, in Midden- en Noord-Duitsland eh, kijkt vrouw Holle. Ja? Ja, die kent er niet. Tussen 23 december en 5 januari of de mensen eh, in dat jaar vlijtig of lui waren. In de overige gebieden kent men Perchta, dat is een vergelijkbaar figuur. Ja. En eh, die rijdt eh, vanaf de winterzonnewende tot 6 januari als aanvoerster van de wilde jacht. En in de verschillende gebieden bestaat nog een, een Pechtenlauf. Dat is ah. een, een, mooie mars. De Krampus komt voor in de Alpenregio. en knecht Roeprecht is de hulp van Sinterklaas in Midden- en Noord-Duitsland. Dus die wordt dan bij de kerst betrokken. Wat een ja, combinatie. ja, het is een heel apart. Oh. Dat wist ik helemaal niet, jongens. Zo, hoor je nog eens wat op de eerste kerstdag. He? In eh, India is kerstmis ook een officiële feestdag. Natuurlijk. Het, eh, de viering wordt door christenen deel gebaseerd op het Amerikaanse, eh, Amerikaanse mediafeest. Ja, de echte liefhebbers wonen de kerkdienst bij. Ja. Dus dan, ja, dat, het is wel grappig dat de hindoes dat samen vieren met, met, met, ja, met, met de christenen. En, ah. De meeste onderwijsinstellingen die zijn dan ook vrij. dus iedereen is vrij en viert dan gezamenlijk de, de kerst. Er zal nog wat meer. Eh. Ja, jij zei maar dat, dat het dan over de hele wereld eh, kerst is. Maar dat is niet eh, overal zo. Want het, wordt op de westerse wereld dan altijd op 25 en 26 december gevierd. Maar in de Oosterse kerken, die de Juliaanse kalender gebruiken. En die gebruiken ook de liturgische, ja. liturgische kalender. dan is het 13 dagen later. Ja, dat is dan 13 dagen later. In bepaalde gebieden. ja. In Iran viert men Shab e Yalda. Dat is. Eh, Wie? Ja, eh, Shab el Yalda. Ah, en eh, dat is de langste. Dat is altijd pittoreske Shab uiteraard. Nee, nee, nee, dat is ergens anders. Ah. Shab el Yalda, dat is ah. de langste nacht van het jaar wordt er gevierd. We gaan naar het licht toe. Oh, ja. En er worden de noten en meloen gegeten. Dus in Iran zitten ze nou. nu in de noten en de meloen. Nou, lekker. Even klaar het even weten. Misschien leuk om... Eh, Doe mij een stukje kaap, kerstbrood nog. Zal ik eventjes een, zal ik even een stukje aansnijden? Dan gaan wij naar de muziek luisteren van Lekker. Piet Philly. Hij heeft een prachtige cover gemaakt eh, van Have Yourself A Merry Little Christmas. Van ah. harte welkom bij de kerstuitzendingen van Radio 501. Mijn naam is Arwin. Ik ben Johnny. Wij wensen jou een heel geweldig kerstfeest. Silly. Oh, trouwens, ja, ik heb allemaal covers, eh, tenminste. Mensen die uh, wat eh, gecoverd hebben van Met Kerst heb ik bij me. Ja, jij bent wel in je element, hè? Als, ik ben jij echt, als uh, kerstsnol. echt ongelooflijk. ja. kerstslet ben ik. Ja. Dat ben ik zeker. Je bent wel in je element, ja, ik, weet, het, ik vind gewoon... Ik vind het gewoon ja, ja, mag eindelijk losgaan vandaag. Met Tim Akkerman. En Santa Claus is coming to town. better watch out. You better not cry. You better not pout. I am telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming into town. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows if you're awake. He knows if you've been bad or good. Better be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not bow. I am telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Jesus, are you Santa? <laughs> Jij weet vast wel wanneer je de kerstboom moet weghalen. Eh, dat moet je doen met eh, drie koningen. Ja, anders brengt het ongeluk, hè? Anders brengt het uh, vreselijk ongeluk. Ongeluk, ja. En, wordt je hond zwanger. Ja. En valt je vrouw van de trap. Nou, ja. Dat zijn allemaal dingen die niet... En dan dus... word je allemaal zelf nog kan overkomen. Die kerstboom, dat gaat terug naar een voorchristelijkse ja, het gaat eh, lang geleden. dus hij, het, heeft niks met, hij, heeft niks met christelijk te maken. Nee, het is iets uh, heidens. Uh, het Germaans, volgens mij, ja, toch? Ja, zoiets, ja. Voor het symbool De groen blijft de boom vertegenwoordigt erin de vernieuwing van het leven. Ja, ja inderdaad. Want het is, uiteindelijk is het volgens mij een oud... ja, Neder-Saxisch, Germaans, ja, weet dat komt daar ergens over vandaan. Dat dat, de langste nachten zijn geweest. En dat het langzaamaan wat lichter begint te worden. En dat inderdaad de grond weer vruchtbaar wordt. Ja, daar kwam het uiteindelijk allemaal vandaan. hè? dat is dat is eh, oorspronkelijk eh, eh, het, het, kerstfeest. De, de, de, winterviering of zoiets. Later is er uh, joods-christelijk gedachtegoed ja. overheen gesodemieterd. Dat er op 25 december een kindje is geboren in een stal. Inderdaad. Die is verwekt door de Heilige Geest. de vrouw heeft als maagd zijnde geboorte gegeven aan een kind. Nou ja, ja heel bijzonder eh, natuurlijk. Ja, dat zo bijzonder allemaal. En dan lag in die stal omdat, die, dat het persoon er was geen plek meer in de herberg. Meer. Nee, nee. is geen plek in de herberg, nee. met, met de vondeling gelegd. Ja, dat had helemaal heel te maken met dat, eh, dat Jozef en Maria die hadden op hun ezel geen tomtom. Dus die waren hopeloos verdwaald. Ja. Toen ze eh, van Jeruzalem naar Bethlehem gingen. Ja. En uiteindelijk is in een stal in Bethlehem is, is de, de man van Nazareth, zoals je dan later werd genoemd. Ja, klopt. Ik vind het toch een hele knappe prestatie dat dat vroeger dus toch ook kon. Hè? Zwanger worden zonder dat vond, dat vond ik, eh, heel knap. Heel knap dat een vrouw is van, joh, ik ben zwanger. Van, van wie dan? Ja, van God. Ja, mijn God. Ja, van, zal ze gezegd hebben. Mijn God, voor God, <laughs> van God los. <laughs> heb jij nog eh, speciale dingen die je vandaag eh, eh, en, en, en, die met de kerst doet? Zijn dat dingen die, waarvan jij zegt, nee, dat, is, ja, nee, dat komt alle jaren terug? Nee, ja, gewoon familieviering. Niet echt een traditioneel iets, maar wel familieviering. Dat komt er altijd weer terug. We hebben niet, speciaals maar iets gewoon, dat je zegt van, dat, dat komt elk jaar terug, nee. Dat is gewoon een soort gathering gewoon. Ja, ja meer gewoon dat je zoiets hebt, gewoon gezellig met elkaar bij elkaar, bij elkaar, zitten. En, iedereen neemt wel wat mee. En dat is een beetje de traditie, denk ik. Ja. Denk ik. Ja. Je hebt er echt zin in ook, hè? Ja, ik heb er wel zin in. Ja, dat kun je ja, ja, maar die, nee, maar die kerstavond, uh, eh, gisteravond... Heeft ook dat was even, eh, even heftig. Ja, ben, je, ben nog naar de nachtmis geweest? Jazeker. zeker. Nou, ja, hoe was, was, was, de mis mooi? Fantastisch, op volle zalen weer, hè? Of was het nachtmist? Het was mistig. Het was mistig. Ja, nee, eh, dus het was een eh, leuke nachtmis. Het was heel, eh, bijzonder, ja. Ja, waar ging het verhaal over? Ja, nou, voornamelijk uh, vloeiende gerstennat, hè. Oh, het, vloeiende gerstennat. Dat, is, dat is gevierd. Ja. ja, dat is ook belangrijk. Want dat wordt namelijk ook gedaan, hè, de kerstborrel. Zeker, ja. Heb jij met, jou, met jouw werk nog een kerstborrel gehad? Ja. Was gezellig? Ja. Je voelt de gezelligheid nog? Mm, ja. Dus dat, zijn, zijn drie, dat zijn drie jaartjes op een rij. <laughs> Tijd voor muziek. Inderdaad. <laughs> Ron Sexsmith. for crying out loud. Maybe this Christmas will mean something more. Maybe this year love will appear deeper than ever before. And maybe forgiveness will ask us to call someone we love, someone we've lost for reasons we can't quite recall. Mm-hmm. Maybe this Christmas, maybe there'll be an open door, maybe the star that shone before this Christmas will find us at last in heavenly peace. Grateful at least for the love we've been shown in the past. Whoa, oh, maybe this Christmas, mm, maybe this Christmas. feestdagen kun je rekenen op de jocks van 5 Oh, I can't wait to see those faces. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day... Kerstmis op jouw radio 501. Oh, the weather outside and the fire is so delightful.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 afgelopen stadsfeest eh, is hij in de studio geweest. Met ja. zijn drummer dan, Torre Florin van de staat Let It Snow. Ja, dat kan, het, kan alleen maar op deze manier. <laughs> Dat deze heren ook gewoon weer een kerstnummer in de ja, eh, ik vind het, eh, repertoire hebben. Ik vind het geweldig. Ja, leuk hè? Ja. Ah. lekker wakker, uh, lekker stevige muziek. Je bent in ieder geval wel wakker en dan gaan we hier nu weer een klein beetje in slaap zussen. Het origineel is van de Pretenders. Ja. En deze heren kennen we van My Town. Dus Doten met 2000 miles. thousand miles. It's very far. The snow came down, gets colder day by day. I miss you. I hear children say. Christmas time. And these frozen and silent nights, sometimes in a dream, you appear outside under the purple sky, diamonds in the snow.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 Ik had een uh, gekregen van een, eh, van een collega van mijn moeder. A Rocking Christmas heette dat. Oh, ja. En daar stond ze dit nummer op stond nog een ander nummer op ook. Die zal ik, eh, zal ik even klaarzetten. Die is ook wel weer Laat eh, eens even grappig. kijken. Laat mij de even zien. Dat, zijn een complicatie. Eh. Ja, dit is, dit is niet... de, dit is een niet de originele. Nee, want ik, Ik, zoek dus elk jaar... tenminste, ik zocht dus elk jaar een, een kerstcd... waar dit nummer op staat. Ja. En eh, dat vond ik niet. Totdat ik twee jaar geleden eventjes eh, in een niet nader te noemen eh, CD-zaak aan het uh neuzen was. Ja, ja. En ik, ik, ik zie de voorkant, ik, bekijk de achterkant en ik zie dat veel erop staat. Wat er voor de rest op staat, dat boeide me geen fuck. Nee, dat, kan ik, dat, dat zie ik ook inderdaad. Maar, ik, moest, hem hebben. En, ja. Eh, deze heb ik dan gelukkig via onze eigen Barry weten te verkrijgen. Dat is de volgende plaat. Die stond ook op datzelfde album, A Rocking Christmas. Is eh, Roy Wood eh, met Wizard en I Wish It Could Be Christmas ja. Every Day. Jouw kerst kan niet meer ook. met Radio 5 Zo is het maar net. <laughs> dank aan John Buis. Ja, die kwam mee aanzetten. Inderdaad. Ja. De Ramones, Merry Christmas, I don't want to fight. Zoals me net, hè? wereldvrede. Dat willen we allemaal. En ik denk ook altijd aan die kerstdagen, op een of andere manier. Nee, nooit. Jawel, jawel. Nee, ik denk alleen maar aan... Nee, ik denk alleen maar aan het eten en aan en, Nee, nee, nee, nee. ik denk eh, aan het versieren. Ja, en aan mijn engelen. Ja, daar begin je al op 1 december mee. Uh, als het even kan, half augustus. Ja, ja, met de voorbereiding begin je er al. Ja, dan ben ik ook wel het type mannetje dat voor de Sint-Nicolaas uitvaart. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Ik ben gek op de uitvaart van Sint-Nicolaas. Vind jij dat dan niet belachelijk dat op 1 augustus al die kerstartikelen in de supermarkt leggen? Nee, ik vind het lekker op tijd. Dan kan ik vast mezelf een beetje oriënteren van wat ik dan wil gaan halen, weet je wel.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 Nee, Sherry Ann was dat, eh, dat, dat, lieve kleine zwarte propje... wat eh, toen heeft meegedaan met eh, de eerste Voice of Holland. Oh, ja. Ja, dat, dat meisje helemaal uit de plaat ging toen Angela voor de drukte. Ja, ja, ja, ja. Bekend uh, moment inderdaad. En dan weet je het wel weer. We wish you a Merry Christmas. En dat wensen wij van Radio 501 jou ook allemaal. Ja, en dat ik is de Arwin. En Johnny Joe. Staring out the window, let it snow. I don't care, today I've come back home. Memories of things I'll always know. I'll always know. Things i not a year feeling like it did when I was young. Waking up to sounds of dreams to come.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 terug in de tweede uur van de kerstuitzending van de Army En Johnny Show. Merry, Merry, Merry Xmas. Joh, speciaal voor, de, eh, voor Johnny. Ja, het is dan 60, een plaatje uit het eh, begin, het begintijdperk van de jaren 90. Komt uit Amerika en John Buis wist mij te vertellen, wat jij al wist, dat alle Amerikaanse bands een kerst... Ja, alle zelfrespecterende Amerikaanse artiest heeft absoluut wel een keer een kerstnummer opgenomen. Ja, het leeft daar natuurlijk wat, eh, wat, wat, wat, wat meer als hier in eh, Nederland. Hè? Nou, wat, eh, wat wel grappig is om te weten ook, is dat in Amerika. Da, ja, daar, wordt natuurlijk ook kerst gevierd. Ja. En, Santa Claus, de verbastering van Sinterklaas, die. die, die doet daar de, de, de cadeautjes neerleggen en zo, weet je wel. En, op de Amerikaanse grondwet, die heeft gezegd dat een scheiding van kerk en staat is daar. En openbare scholen kunnen daar geen, geen kerstfeest vieren. En eh, terwijl iemand eh, echt, eh, nou doe eens eventjes, uh, hartstikke klats. ik ga zo mijn verhaal even vertellen. Ja. je naar de... Ben je naar de volgersdans aan het doen? Nee, ik betrap zelf op dat ik hele rare bewegingen maak op deze kerstdag. Maar het komt allemaal door die aanstekelijke kerstplaatjes. Jawel hè. Ja. Miss Montreal en eh, Being Alone. Nou, we hebben er net ook al gedraaid, maar ja. Maar het is kerstmis, we draaien het gewoon kerst, Het is wel een kerstplaat met een hoofdletter. Wat ik net wilde vertellen, ja. mijn beeld wordt eventjes, eh, wordt eventjes helemaal donker. Eh, om mensen niet te, ja, heb je wel eens. Om mensen niet te kwesten, worden onbekende meestal in de Verenigde Staten ja. Eh, niet een Merry Christmas eh, toegewenst, maar een neutraler Happy Holidays. Oh ja, ja, ja, ja. Eh, ja, President George W. Bush werd in 2005 door het fundamentele christenen, christenen kwalijk genomen dat op de jaarlijkse kaart voor de feestdagen van het Witte Huis mensen een Happy Holidays toewenst in plaats van... Merry Christmas. Inderdaad. Oké, ja. En omdat de Amerikaanse grondwet de scheiding van kerk en staat voorschrijft, kunnen openbare scholen daar geen kerstmis vieren. De schoolvakantie is aan het einde van het jaar heet wintervakantie. En ieder jaar worden openbare instellingen geconfronteerd met rechtszaken. Omdat ze bijvoorbeeld een kerststal op een openbaar terrein toelaten. Ja, nou. Maar goed, we hebben het dit keer over Amerikanen. Hè? En die zijn helemaal koekoek. Ja, Weet slaan eh, door. Ze hebben hele mooie kerstmuziek gemaakt, maar ondertussen zijn ze koekoek. Ja, het is allemaal zo dubbel, hè? Vol ja. Ja, klopt niet. Helemaal nee. die gasten. Being Alone at Christmas. Nou, wat ga jij doen met kerst? Laat het los op de babbelbox of mail gewoon studio.radio501.nl En we zijn er de hele kerst zijn we er voor jou. Tot vanavond laat. En morgen doen we dat er nog eventjes dunnetjes over. Tenminste, straks doen we het dunnetjes over. Ja. is heel verwarrend voor de mensen die nou aan het luisteren zijn en denken, wat gebeurt er morgen dan? Gewoon nou, luisteren. een beetje exact hetzelfde als vandaag. Ja, het wijst allemaal vanzelf. Het is niet zo dat uh, veel eh, landen een... Eh, twee kerstdagen. Nee, nee, nee. Eh, Zuid-Afrika bijvoorbeeld al helemaal niet. Die hebben dag. een eh, aantal Noord-West-Europese landen die dat hebben. Ja, dat en waarom, dat, in het leven is, is geroepen, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee. Dat heeft waarschijnlijk te maken met ja, inderdaad de commercie, maar aan de andere kant dat je ook nog langs je schoonfamilie moet. waarschijnlijk. Dat je dat zo, niet alles in één dag kan doen natuurlijk. Ja. weet, jij trouwens, weet jij trouwens wat je moet doen als je schoonfamilie tegen het raampje tikt? Eh, eh, volgens mij moet je dan... De eh, wasmachine gewoon op centrifugeren zetten. Ja. <laughs> Silent Night. Nou, eh, dat... Eh, Christmas Time. Ja, Christmas Time. Maar ik wou eventjes mijn woorden afmaken. Stille nacht, heilige nacht. Dat zingen we dan normaal gesproken. Ja, ja. Eh, dit was eh, rugby. Nee, dat zing je gisteren. Dat had je gisteren moeten zingen. Ja, is de nachtmerrie. heb ik dat gedaan. Ja, oh, ja. Jij ja want ja, inderdaad. Ja, jij denk hoe ook aan die stem joh. Ja. Denk hoe kan aan die stem komt. Oh, jij bent echt zo'n ja. uh, echt zo'n voorganger als het gaat om zingen in de kerk. Ik ga heel... ja, voor het zingen in de kerk uit. Ja, dat, dat, wat, dat, dat wat was ik normaal van je geweest. Ja. en <laughs> toen krijgt het leven weer een andere... Ja, andere wending. Andere wending. Ja, maar dat, daar hebben we het over met paas, hè? Ja. Want dat is helemaal het vruchtbaarheidsgebeuren. <laughs> nou, gebeuren. zit het teken. dream like the ones I used to know, where the tree tops glisten. kan je wel meezingen. Jongen, jongen. Ah, fucked up and do they know it's Christmas time. Natuurlijk, zou eh, van Bob Geldof, van Band aid Ja, correct. Sir Bob Geldof. Ja, Sir. Zo eh, moet je het eh, inderdaad volledig uitspreken. En daarvoor hoorde je Moke en White Christmas. Ja, je verwacht het niet, maar de rock'n'roll mannen die kunnen ook een hele gevoelige snaar maken. Zo, zoals maar net. Over gevoelige snaar raken. Ja, nou, dan kunnen we deze ook in het draadje uh, eh, opnoemen. Echt de Handsome Poets, die weten er ook nog wel een, uh, inderdaad een snaartje mee te raken. Inderdaad. Luister naar hun Merry Christmas, everybody. Dit is Radio 501 tijdens de kerst. Are you hanging up a stocking on your wall? It's a time that every Santa has a ball. Does he ride? Handsome Poets, Merry Christmas Everybody. Natuurlijk het origineel van Sleet. Dat hebben ze ook weer leuk gedaan, deze heren. Ja. ja. complimenten gaan dan toch uit naar de... Eh, ja, wie heeft de muziekkeuze van vandaag gemaakt? De redactie van eh, de, de Armin Show. De redactie van de Armin Show. Dank u wel voor ja. het Ik vind het... Nou ja, ook, ook eh, de berichtjes die ik, die ik via de mail af en toe binnenkrijg ook. met betrekking tot de kerstmuziek die we draaien. Ja. Echt zo van, uh, joh, leuk, het is niet de geëikte muziek van... Eh, nee, dat zoals, vind ik leuk. Eh, omdat zoals Chris Ria of zo, die nog steeds zonder Tom -tom verdwaalt... en doelloos nou, de snelweg nog steeds naar huis draait En in de zomer zelf Driving Home for Christmas. Ik weet niet waar die in vredesnaam uithangt. Nou, op die, op die highway. <laughs> Nou, dan gaat hij via Den Helder <laughs> naar, naar Nashville of zo. Ik, weet niet wat, wat de is. om de, om, om, de kerk in dit geval. Nee, maar niet de geëikte kerstsongs, maar gewoon een beetje leuk. Wat andere kerstmuziek dan eh, wat je gewend bent. Geen Mariah Carey, geen Chris Ria. Nee, niet eh, eh, dat Sky Radio gehad. Nee. nee. dat zijn we niet, want wij zijn Radio 5, 501. En daaruit China. ik zat eventjes te kijken over die drie wijven, wijzen uit het oosten. Oh ja, oh, die drie wijven. Ik denk, wat mij eens ja. ja. Nee, die, wat is er met die drie wijven? Nou ja, dat, Dat, ik, ga, ik, ga, ik ben eventjes wat aan het zoeken op, op Wikipedia. Ik, ik kom daar straks nog wel even ik terug. ik wil niet, ik wil niet al te veel als een evangelist overgekomen. want alle mensen, zeker als ik het vertel, van hun geloof. Maar ga je gang. Nou, ik heb toch een leuk onderzoekje van een niet nader te noemen eh, supermarkt. Uh, <laughs> ze hebben een onderzoekje gedaan onder 1200 eh, vaste klanten. En het is gebleken dat 1 op, de 5 Nederla 1 op de 5 Nederlanders elk jaar hetzelfde eten. tijdens het kerstdiner. Alle jaar hetzelfde? ja, 1 op de 5 doen, elk jaar hetzelfde, ja. ja. Elk jaar het dus, Ja, bijvoorbeeld. Of elk jaar dan die, die witlof met uh, Die witlof met ham. precies. En dan weet je weer, dit is het kerst en dan zit je weer, weer witlof. Shit, weet je. ja. ja ja, soms kan het ook een... Uh, voor sommige mensen is het niet altijd even leuk natuurlijk, de kerst. Kan je nee, dat is ook weer zo. Inderdaad eh, denken, als je elk jaar die, diezelfde smerige gerechten krijgt, dat je weet dat je weer naar de schoonfamilie gaat, dan krijgt je weer nog Ja, ja, ja, ja, bijvoorbeeld is de dag al verpest. Ja, Kijk al het hele jaar tegenop. Ik, ik, zou daar wel eens een onderzoek naar willen zien uh, welke mensen uh, kerst gewoon niet leuk vinden. Want ik had een paar weken geleden een uitzending met Chris James en Laurens Rij. Nou, ik heb het net al over gehad. Laurens is gewoon niet van de kerst. niet van de kerst En er zijn meer mensen die gewoon niet van de kerst zijn. die hebben gewoon zoiets van, ik ben blij als het ja, tot dik januari is. is. Ja, het is ook een periode waarin heel veel ruzies in de familie. Ja, ja veel dingen heel fout veel stress ook. Hè, ja, heel veel stress geeft dus het, zijn, het zijn momenten waarin de echtscheidingen zeg maar, uh, pieken. Oh, dat ja. is tijdens vakantieperiode en ja. kerst. En kerst, ja, ja, ja. Dat is de, de, de, de testcase altijd. de, de, kerst, de kerstcase. Als je de vakantie overleeft of de kerst, dan zit het Dan zit, dan zit je relatie wel oké. of niet, of het is gewoon helemaal, nou. het is helemaal, helemaal bagger. Ik ga even verder met mijn Ja, ga jij verder met je eh, onderzoek. Ehm, nog steeds heel populair in Nederland is het cometus steengrillen en met fonduen. Eh, en 1 op de 6 mensen eet wild tijdens de feestdagen. Ja, ruim 40% doet inspiratie voor het eten op uit de folders van de supermarkten. En vrouwen doen vaker dan mannen het voorwerk. Oh ja? Uh, ja, dat is wel lekker hè? Heerlijk. Ja. Lekker voorwerk. Thuis helemaal niet. Ja, nee. Ik ben ook wel van eh, het volwerken hoor. laat, laten we maar beginnen. Laat maar beginnen, zou ik zeggen. het hoeft voor mij niet eens in de keuken. Eens even kijken. En, eh, ja, het zijn ook mensen de vrouwen die het eten bereiden. Ja. Staan ze dan nou vaker achter het fornuis dan mannen. Nou ja, dat maakt het leven dan wel weer overzichtelijk. Bereiden ze s morgens het eten eh, en s'avonds ja. jou. Precies. Ja, toch? Eh, nou Goede rolverdeling. Een kwestie van marineren. Dit vind ik een beetje, ja, ik, ik heb hem wel eventjes in de preview heb ik van de, in, PFL ook hem geluisterd. Eh, ze heeft zich eh, daar niet echt helemaal makkelijk van afgebracht, maar aan de andere kant, on my way, maar dan Christmas time. blijft leuk, mijn schatje, Giovanka. It's Christmas time, finally. There's a thing or two I got for you, some little things I got to, I'm on my way. my way. As soon as I, soon as I easily, easily slip into another dress or two, decided how I get to you, I'm on my way.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 Ik word daar heel vrolijk van. Leuk, hè? Ik betrap mezelf erop dat ik weer van die onmogelijke bewegingen zit te maken de, hier. De belachelijke dansjes tijdens de Arwin en Johnny Show. Ja, echt. Het houdt niet op. Nee, het houdt echt niet op. Het houdt niet ah, over. We lijken wel twee vogeltjes. Maak jij eventjes lekker die regoe uh, eh, eh, warm. Ik maak de regoe warm en ik zie eruit als een turkey on the run. It's such a holy night. She dreams of a star that shines so bright. Leaves her town and holds her back. Softly moves upon the track. A wrinkle in the water, and it grows in her sleep. A little bit of stardust, and it runs so. is Radio 501. Hello, this is Elio Pace, and you're listening to Radio 501. Hey, look! The snow is settled all that old fashioned way. Hey, look, some more surprises on the tree. elke kerstdag opent met deze single van onze grote vriend uit eh, Surrey, UK. Elio Page, beter bekend als... Elio Page. What a day. What a day. En, wat een fijn liedje. Wat een lekker nummertje. En wat is het een leuke dag. Wat is het gezellig. Leuk hè? Oh, kerstmis 2011 op jouw radio 501.nl. Mijn naam is Johnny en over mij zit... Arwin. Eh, en samen met jou vieren wij... Kerstmis. Kerstmis. We hebben de... En, en zeggen we ho. Oh, wij hebben ons al uh, eh, eh, veroberd aan, de, het kerstbrood en een pastijtje is eh, voorbij gekomen. Ja, ik heb zelfs al... Ik ruik kip. Ik ruik ook kip. Ik ruik iets. Ik ruik kip met chilisaus. Ja. Ja. We gaan zo meteen eens even een kijkje nemen in de keuken. Ja, ik ga even een die fles met advocaat leeg slurpen. Lekker. hebben wel vaker muziek van ze gedraaid, terwijl jij weer een belachelijke vogeltjesdans aan het doen bent. Laat maar toch. Monteu de Freud. Laat mij gaan, joh. Les Bresfiders. Eh. ja, ja, ja, dat klopt. Avec die, eh, was het. Eh, radio uh, en radio 501. Zin Joyeux Noël jij zei het al, eh, eigenlijk eh, is de oorsprong van dit nummer eh, in het Duitsland. En dan heet het... O oh, Tannenbaum! Maar dit is die uitvoering van Journey Kate. Ik liep te dwalen in het bos. voeten op het zachte moos. Ik wist niet waar ik heen zou gaan. Toen zag ik jou daar staan. Oh, nooit had ik gedacht dat ik zo snel weer verliefd zou kunnen zijn.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 Toen zaten er nog naalden aan. gewoon ergernissen van de meeste mensen na de kerstdagen. Inderdaad, eh, als je een echte Noordman of wat in, in huis hebt staan, ja, die takken, die, naalden... Takken, geef zo'n ja, takken, die takken blijven zitten, maar die naalden liggen op de grond. Ja, takkenzooi, man. Heb ik dan geen last van, hè? Nee, gewoon een kunstkerstboom eh, nemen. Nee, ik heb geen kunstboom. Nee, oh, sorry, je komt gelijk in het weer. Nee, maar je nou? kan ook een kunstboom nemen. Zo, erop, maar dan moet je nou een kunstboom. Een kunstboom vind ik echt voor losers. Niet uitvallen. Nee, ik vind het niet uitvallen, maar het gaat toch nergens over. Maar joh, dan koop je zo'n spuitbus met, de extra, zo, met, geur. Ja, kinderen is een luchtverfrisser met ja, Ja, met dennengeur, ja. Gaat toch helemaal nergens over dat ik hier in een openbaar toilet zit waar een kerstboom staat. <laughs> kom op nou. Ja joh, dat heeft ook zijn charmes. nee, vind ik echt helemaal niet. Ah, het is nee, als, ik, dat, als ik dat dan ruik, ik zit op de bank bij iemand. inderdaad, en ik ruik die toiletverfrisser, begin ik ja. over op de bank te kakken. Ja, precies, moet je ook niet hebben. Ben ik dan ook wel weer. Nee, ik, ik, ben, wel de boom, kluit. Nou, nee, nee, maakt mij niet Kunst. Nee, ik heb een echte boom. Ja, je bent relaxed. Ja. herplant ook, hè? Zeker nog, ik heb mijn vorige, eh, vorig jaar had ik ook een boom bij de buurman eh, gehaald. Ja. ja. Ook met een kluit. En die staat nog steeds. Die staat nu op het balkon met lampjes erin. En eh, ik ben van plan om elk jaar zo'n boom te kopen met een kluit. En ik ga echt... Uh, in januari schep ik hem in de grond beneden bij ja, mij. Ja, dan en, ik wil een kerstbos gaan maken. Ja, dat is leuk. Het hele voetbalveld bij mij staat. Ik wou alleen zeggen, maar kerstbomen in daarvoor. Ja, ik ga een kerstbos gaan maken. En dan verkopen? Nee, nee, nee. Ik, ga mensen meenemen. Ter betaald op excursie. Ja zelf eh, bomen kappen. Nee, natuurlijk al deze, als deze plaatjes die wij hebben gedraaid, die draait dan. En dan laat ik jou overal in verschillende pakjes dat belachelijke dansje doen. Oh ja, wat ik net deed. Ik vind het, ik vind het een goed idee. Ja. Draai en dan gaan we zo'n belachelijk nummertje dan. Zal ik nog even een belachelijk nummertje draaien? wil eh, jij weer eventjes inderdaad je tweetie act op, uh, op Canada. Ik bedoel, je hebt een geweldige Freddie Mercury imitatie in huis, maar... Deze mag er ook zijn. Je vogel, is, je vogel ziet er goed uit, hè? Ja, die zit erin. En met, de deze gaat het ook wel lukken. Inderdaad, Christmas all over again. Christmas time. this is a rocking sound. Put your body next to mine, and underneath the mess of mistletoe. met kerst. Nou, deodorant met dennengeur. Dat kan dan weer wel. Dat mag, ja. Dat mag ah, dan wel. een lekker luchtje. Ja. Met dennengeur. Ja. Kunstboomgeur. Eh, ja, kunstboomgeur. Ja, lekker hoor. The Wooden Sky, daar heb je naar geluisterd. Christmas All Over Kent, waar heb je naar geluisterd? Je hebt geluisterd naar een kerstaflevering uh, van de Arwin en Johnny Show. En dat deden wij met heel veel plezier. Heel veel, plezier. Heb jij het ook zo leuk gehad? Stuur nog even een mailtje naar studio.radio501.nl of laat gewoon eh, jouw uh, kerstgedachten los op de babbelbox. Inderdaad. Dat mag ook. Doe dat. Laat het maar los op de babbelbox of laat het sowieso los. Heel veel plezier bij de resterende uitzendingen van Radio 501 tijdens eh, deze prachtige kerstdagen. We hopen dat je een hele gezellige tijd hebt. Dat het een mooi feest voor je is. Voor jou en je naasten. Voor je familie, voor je vrienden, voor de buren en voor je hond. Ja, ook voor je en je, je Is, ja, arme dat overlicht. Ja, ik ben benieuwd wanneer je gaat vertellen aan je kinderen thuis dat, uh, dat dat konijntje, snuitje, dat uh, ja, niet binnen zijn hok zit, maar vanavond wel heel op een mooie schaal eh, ligt ja, gegratineerd met worteltjes en een appel is uh, waffel. Succes ermee. Heel veel succes <laughs> ermee, heel veel sterkte ermee. En heel veel plezier bij de eh, resterende uitzendingen van Radio 501 tijdens de kerst. Fijne kerst. Eet smakelijk. En tot, eh, tot, volgende, tot komende vrijdag. Ja, tot de volgende keer gewoon. We zijn eh, met de laatste Arwin en Johnny show van het jaar. Ik heb er nu al zin in. Nou. 30 december. Maar een hele fijne kerst jongens. Toedeledokie. Hoi hoi. In the desert they're hanging Christmas lights from a cactus. This Christmas tree. And all the way over the sea in Tokyo, they're hanging mistletoe. And way down south in Mexico, they're singing Feliz Navidad. And over in Leningrad.